Gisteravond werd het eerst glad in het oosten van het land en de gladheid breidde zich daarna uit naar het westen. De ANWB geeft de waarschuwing omdat veel mensen er waarschijnlijk geen rekening mee houden omdat de straten er schoon uitzien. Ook vanavond kan de gladheid problemen opleveren. In het noordoosten van Australië is de eerste dode gevallen als gevolg van de overstromingen. Een vrouw van 41 werd uit haar auto gespoeld toen ze probeerde een ondergelopen weg over te steken. De staat Queensland kampt met de ergste overstromingen in decennia, nadat er in een paar weken tijd enorm veel regen is gevallen. Zo'n 200.000 mensen zijn getroffen. Bij een gevangenisopstand in het zuiden van Engeland is grote schade aangericht aan de gebouwen. De gedetineerden staken van alles in brand, waardoor zes celblokken, een paar ontspanningsruimtes en de postkamer in vlammen opgingen. De onrust brak uit tijdens de nieuwjaarsnacht, toen gevangenen weigerden een alcoholtest te ondergaan. Gisteravond was de situatie weer onder controle in de Engelse gevangenis. In Rotterdam zijn 84 appartementen korte tijd ontruimd geweest vanwege een brand. Op de begane grond van een complex aan de Laan van Zuid brak rond 1 uur brand uit. Vanwege de rook besloot de brandweer mensen uit hun huis te halen. In de loop van de nacht konden de meesten weer naar huis. Op Curaçao zijn twee Nederlandse militairen opgepakt die een speedboot zouden hebben gestolen om er een tochtje mee te maken. De militairen zouden de boot gistermiddag hebben meegenomen en later beschadigd weer aan wal hebben gebracht. Volgens de marechaussee lijkt het erop dat ze ermee over een rots zijn gevaren. Het weer wisselend bewolkt, langs de kust kans op buien. Vanmiddag loopt de